Jelle Visser met het NOS-journaal. De Pakistanse man die PVV-leider Geert Wilders heeft bedreigd... blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De Pakistan werd dinsdag in Den Haag gearresteerd na een tip. Op Facebook had hij Wilders met de dood bedreigd... vanwege het organiseren van een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed. In Pakistan zijn mensen woedend de straat opgegaan... om tegen Wilders te demonstreren. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima vieren volgend jaar Koningsdag in Amersfoort. Ze zullen op zaterdag 27 april de festiviteit in de Keistad bijwonen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingdienst. Ook omliggende plaatsen zoals Woudenberg, Leusden en Barneveld... doen mee aan de Koningsdagfestiviteiten in Amersfoort. De Rabobank heeft tot nu toe 1 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd... aan gedupeerden van de kluisjesroof bij een vestiging in Oudenbos. Dat is nog maar een klein deel van de totale schade. Het Openbaar Ministerie schat die op zo'n 10 miljoen euro. Begin maart lieten twee mannen zich opsluiten in het bankgebouw. Ze roofden de kluisjes leeg en gingen er met zakken vol geld en sieraden vandoor. Alcohol moet duurder worden om probleemdrinken tegen te gaan. Dat staat volgens RTL Nieuws in een conceptversie van het Nationaal Preventieakkoord... dat staatssecretaris Blokhuis eind oktober wil presenteren. Ook moet er een einde komen aan aanbiedingen van kratten bier, flessen wijn en sterke drank. In het preventieakkoord komen allerlei maatregelen die ongezond gedrag moeten voorkomen. Vanmorgen melden het Algemeen Dagblad al dat suikervrije dranken en bronwater goedkoper worden dan frisdranken met suiker erin. En dan het weer, wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De grootste kans op een bui is in het oosten en noorden. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Morgen in het noorden een bui, verder blijft het droog. De temperatuur tussen de 18 en 20 graden. In het weekend is het droog en iets warmer.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 That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it. It's for the look, I don't light it. Ill way to me on the hand, stay on play. Give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is in infinite. <laughs> Big Willie style's all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the prison is your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, or go off, or yes, yes, sure. And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy D-I-S if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like George and Wheezy. Cream to the maximum, I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like, getting, thought I took a spell but I didn't trust the lady of my life. She hitting, hit her with a drop top with the ribbon. Crib for my mom on the outskirts of Philly. You trying to flex on me? Don't be silly. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.